Het ongeluk gebeurde 8 kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kapseiste. Het is het derde ongeluk met een migrantenboot in drie dagen tijd. In de Griekse wateren in totaal zijn daarbij zeker 20 mensen omgekomen. Bij een brand op een plezierjacht in Kogende Zaan is een 56-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij is overleden, meldt de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De brand op het schip brak rond half negen uit. Waarschijnlijk waren één of meer lekkende gasflessen de oorzaak. Het is nog niet duidelijk wat de man op de boot deed. Demissionair minister De Jonge moedigt het gebruik van FFP2-maskers in de zorg aan. Het ministerie van Volksgezondheid gaat deze hoogbeschermende mondkapjes... tegen een laag bedrag aanbieden aan zorginstellingen. De jongen komt met het aanbod nadat er discussie was ontstaan... over het gebruik van de FFP2-maskers. Een aantal politieke partijen pleiten ervoor om de mondkapjes breder beschikbaar te stellen. Veel deskundigen en belangenorganisaties vinden dat zo'n FFP2-masker niet nodig is... bij gewoon contact met coronapatiënten. Het Outbreak Management Team ziet voorlopig geen aanleiding om de lockdownmaatregelen aan te passen. Dat schrijft het OMT in een advies aan de regering. Donderdag verscheen nog een Britse studie waaruit blijkt dat de Omicron-variant mensen waarschijnlijk minder ernstig ziek maakt. Maar het OMT vindt dat er nog te weinig bewijs is. Het denkt binnen twee weken voldoende gegevens te hebben om tot een oordeel te komen. Het volgende OMT-advies staat gepland voor 3 januari. Het weer. De temperaturen lopen uiteen van min 5 in Groningen tot plus 3 in het zuiden.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 Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part. When I pulled myself out of your arms, wish I knew that was only the start. Thank you. allemaal fijne dagen en een voorzitter.